uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens Rutte misverstanden wegnemen. Zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de industrie en de luchtvaart niets hoeven te doen. Rutte wil niet met ruilschoppers om de tafel, wel met boeren die willen praten over over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. De politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, Vlaardingen, IJmuiden en Amsterdam. Daarbij werd een gespecialiseerd zoekteam van Defensie ingezet. Ook waren er drugs- en geldhonden aanwezig. Met apparatuur werd in muren van woningen en loodsen gekeken. Hoeveel cocaïne er is gevonden wil de politie nog nog niet zeggen. Er zijn zes mensen aangehouden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft president Biden een nieuwe klap bezorgd, nu bij het klimaatbeleid. Het Hof oordeelt dat het federale milieuagentschap niet het recht heeft om de CO2-uitstoot van energiecentrales te reguleren. Het congres moet daarover beslissen, vinden de zes conservatieve leden van het Hoge Rechtshof. De drie progressieve leden stemden tegen. Met diezelfde stemverhouding maakte het Hoge Rechtshof vorige week al een eind aan het landelijke recht op abortus. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn er op de WK in Budapest niet in geslaagd de finale te halen. Oranje verloor in de halve finales met 12-13 van gastland Hongarije. Zaterdag strijdt Oranje om het brons tegen Italië. Het weer. De regen trekt naar het noorden weg. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokaal een bui.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 106.9 FM. gonna be alright. So don't you worry, don't you worry about a everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, to take flight. Get high than a cat, floating on the sky I'll be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait.